10 uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. De extra CO2-reductie als gevolg van de gerechtelijke uitspraak... dat Nederland de uitstoot van broeikasgassen volgend jaar... met 25 moet hebben teruggebracht ten opzichte van 1990... komt neer op 9 megaton extra. Dat hebben Haagse bronnen tegen de NOS gezegd. Het Planbureau voor de Leefomgeving komt vrijdag met de definitieve doorrekening. Om die 9 megaton te halen zou binnen de coalitie worden gedacht... aan het sluiten van kolencentrales... het verder verhogen van de energierekening... en wellicht ook het verlagen van de snelheid op snelwegen... van 130 naar 100 km per uur. Een boze pol heeft de politie in Waalwijk handenvol werk bezorgd. De man van 30 liep vanmiddag schreeuwend over straat en sloeg met een stok op auto's. Drie agenten die hem wilden arresteren kregen klappen en werden geschopt. De agenten gebruikten hun wapenstok en pepperspray om de man te overmeesteren, maar hij gaf zich niet gewonnen. Ook waarschuwingsschoten maakten geen indruk. Pas na veel moeite kon de man een straat verderop gearresteerd worden. In een bos in het oosten van Duitsland heeft een Nederlandse jager een wolf doodgeschoten. En dat deed hij naar eigen zeggen omdat de wolf de honden aanviel... waarmee hij en zijn medejagers een drijfjacht uitvoerden. De jager zelf heeft de politie ingelicht met een getuigenverklaring over de toedracht. De politie heeft proces verbaal tegen de man opgemaakt. Bij brand op twee schepen in de Zeestraat tussen Rusland en de Krim... zijn zeker tien mensen omgekomen. Veertien mensen zijn gered en zeven bemanningsleden worden nog vermist. De brand ontstond op een LPG-tanker... die brandstof overhevelde naar een ander schip. Om aan de brand te ontsnappen sprongen veel bemanningsleden in zee. Beide schepen varen onder Tanzaniaanse vlag. De bemanningsleden zijn Turken en Indiërs. Het weer. Vannacht vriest het 1 tot 4 graden. Morgen trekt er een gebied met sneeuw langzaam van west naar oost over het land.